Goedenavond, ik ben Thomas Delsing. Dit is het nieuws van NOS op 3. Twaalf mensen zijn opgepakt bij een protest tegen de coronawet. Die wet is vandaag behandeld in de Tweede Kamer. Het idee erachter is onder meer dat er sneller kan worden ingegrepen bij een nieuwe besmettingsgolf. Maar sommige mensen zijn bang dat het kabinet te veel macht krijgt. Ze waren naar Den Haag gekomen om te protesteren. De demonstratie was verboden door de burgemeester en de politie zegt dat ze mensen hebben gevraagd om weg te gaan. Toen sommige demonstranten later weer terugkwamen zijn twaalf van hen dus opgepakt. De Amerikaanse oud-politiemannen die betrokken waren bij de dood van George Floyd zijn vrijgelaten. Ze hebben allemaal hun borg betaald, maar moeten in maart wel nog voor de rechter komen. Na de dood van George Floyd zo'n vier maanden geleden waren over de hele wereld grote Black Lives Matter protesten. En veel meer beveiligers van Schiphol zouden corona hebben dan dat de luchthaven zegt. Dat zegt vakbond FNV. Schiphol zegt dat er sinds maart zo'n 30 besmettingen zijn geweest op een totaal van 5000 werknemers. Maar dat kan niet kloppen, zegt de vakbond. Er komen veel meer meldingen binnen. In het Nederlands elftal heeft de eerste wedstrijd met Frank de Boer als bondscoach verloren. Mexico kreeg na rust een penalty en schoot hij ook binnen. Oranje kon daar maar weinig tegenover zetten, zagen onze commentatoren. Ja, ik zit even te kijken naar eh, de statistieken die we doorkrijgen. Dat is wel een pijnlijke trouwens. De laatste doelpoging van het Nederlands elftal was in de 26e minuut. Dat was een schot van uh, Babel. Dat is eh, <laughs> behoorlijk weinig. En vlak voor tijd was er wel één enorme kans. Atenboer speelt in op Stenks. Stenks nu met een voorzet. Die is goed. En daar is Luc de Jong. En nee, geen goal. Want Memphis Depay raakt de lat. En dat telt niet. Het bleef dus 1-0. Het weer nog, nu nog vooral opklaringen en bijna overal droog. Vannacht gaat het wel weer regenen en ook morgen is het vooral bewolkt en nat.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 C'est la putain de la. qui va se négliger J'vais je vais pas me négliger. Euh, si c'est fini, c'est la vie, c'est la vie, vie, vie. Bientôt j'aurai tout à pécher. Oui, oui, jolie nana, recherche joli job. Comment on fait, je suis pas très mytho. j'ai le truc, je sens les people, les people. Oh yeah. fait par mais j'avoue que c'est mort. Toi, tu fous la merde, tu veux que j'avoue mes torts, Mais à qui tu vas la faire Moi, j'ai le mental, ouais, à qui tu vas la faire eh, Retour à la réalité. Moi, je retourne à la réalité. Ouais, j'ai le mental. À qui tu vas la faire À qui tu vas la faire Jolie nana, recherche jolie Joe. Comment on fait Je suis pas très mytho. Manger le truc, je sens les people, des les pipos.